Johnson biedt daar nu zijn excuses voor aan. But firstly, I want to say sorry. And I'm sorry for the things we simply didn't get right. And also sorry for the way that this matter has been handled. De premier belooft beterschap en dat ze dingen gaan veranderen. Er loopt ook nog een politieonderzoek. Er zijn behoorlijk wat zorgen over het stuurloze vrachtschip dat nu ronddobbert in een windmolenpark op zee. Vanmorgen botste het schip voor de kust bij Emmuiden tegen een olietanker. Dat zorgde voor een gat waardoor water het schip binnenkomt. De bemanning is van boord gehaald, maar nu drijft het schip dus alle kanten op, vertelt Thomas Pekschoor. Verschillende vissers melden dat het schip een transformatorstation heeft geraakt. Dat was al het gevaar dat er aan zat te komen. Was bekend dat er eigenlijk helemaal geen enkele sturing op dat schip zit op dit moment. En dan kan het dus in principe alles raken dat hij onderweg tegenkomt. Het Openbaar Ministerie heeft vanmorgen een lichaam opgegraven van een man van 69 uit Amstelveen. De man werkte bij de geheime dienst en lag vorig jaar dood in bad in Amstelveen. Volgens de artsen natuurlijke dood, maar dat geloven nabestaanden niet. Ze schakelden andere deskundigen en het AD in die er een podcast over maakt. Zijn lichaam wordt nu nogmaals onderzocht door forensisch experts om achter de doodsoorzaak te komen. En deze dag stond ook deels in het teken van Corrie, de storm die voor overmorgen rondraasde in ons land. Voor de kust van IJmuiden kwam een schip in de problemen. En in Scheveningen vloog het dak van een strandtent door de lucht. Ook vielen er bomen op auto's. Maar het was niet alleen maar kommer ik wel. Sommige mensen genieten wel van een windstootje. Ik was eh, vanochtend in Amsterdam en ik hoorde dat storm Corrie eraan kwam. Toen dacht ik, ik moet naar het strand. Ik moet haar begroeten. En het is heerlijk en ze waait en ik ben aan het genieten. En uh, het is gewoon een fantastische dag. Ja, inmiddels is Corrie weer weggewaaid. En dan nog het weer. Het kan nog steeds flink waaien. De wind gaat pas vanavond echt liggen. Morgen een rustige dag. Af en toe wat regen en een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In de westelijke helft van het land komen zware windstoten voor. Er viel op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Door een kapotte vrachtwagen bij afrit Weidewormen. 6 kilometer met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. 10 minuten oponthoud op de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn. Bij afrit Nieuwveen 3 kilometer file. En op de N242 vanuit Al eh, Middenmeer naar Alkmaar. Bij Boekelermeer 2 kilometer file met een kwartiertje oponthoud.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 Oh. Baby, let me show you how you can satisfy a girl needs. Oh, come on. Uh. come on. In the morning, in the evening, uh-huh. in the nighttime, uh-huh. gotta have it. It's a feeling, I can't fight You got me speaking another language.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 another language. habibi, esta guerra, uh-huh. habibi, esta guerra it's official. Raise your glasses, cause this party gonna go to Damascus. Uh, oh. Yeah, hey yo, club. Oh, oh, oh, oh, You know I love you, girl. I see. Let's go.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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Britse premier Johnson heeft in het parlement zijn excuses aangeboden... voor feestjes in lockdown tijd. Hij belooft de zaken beter aan te pakken. Vanmiddag verscheen een kritisch onderzoeksrapport over die feestjes. Het OM gaat de man die op de A2 werd aangehouden... vanwege een dreigende situatie rondom misdaadverslaggever John van der Heuvel niet vervolgen. Volgens justitie is de man ten onrechte verdacht geweest. Bergers zijn erin geslaagd vier mensen aan boord te krijgen van het op drift geraakte vrachtschip Julietta D. Ze proberen het vast te maken aan een sleepboot. Het 190 meter lange vrachtschip dreigt door de storm op de kust te lopen bij Scheveningen. En het weer, eerst nog veel wind, vanavond nog enkele buien. Morgen bewolkt en enige tijd regen en morgen wordt het een graad of 9.